De overheid trekt nog eens 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Pakistan. Met het geld kunnen de Verenigde Naties voedselpakketten uitdelen... in het door overstromingen getroffen gebied. In Japan zijn in een paar weken tijd al meer dan 60 hoogbejaarden ontdekt... van wie nooit is doorgegeven dat ze zijn overleden. De bejaarden, vaak meer dan 100 jaar oud, stonden nog in de burgerlijke stand... maar bleken jaren geleden te zijn gestorven of ze worden vermist. Soms streek hun familie hun het pensioen nog op. Maar er zijn ook mensen ontdekt die in totale eenzaamheid hun laatste dagen sleten. De omvang van het probleem is waarschijnlijk veel groter dan de lijst met 60 namen. In de stad Kobe Alleen al wordt nog gezocht naar meer dan 100 100-plussers... van wie er vier ouder dan 120 zouden moeten zijn. Leefbaar Utrecht doet niet mee aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De partij stopt er dan mee. Leefbaar Utrecht was in 1997 een van de eerste leefbaar partijen... en zegt dat landelijke partijen veel lokale thema's hebben opgepakt... Daarnaast heeft de aanduiding Leefbaar een rechts-imago gekregen. Met name door de associatie met Leefbaar Rotterdam. Die partij wordt vergeleken met de PVV en daar willen wij niet mee vergeleken worden zegt een woordvoerder van Leefbaar Utrecht. Voor Leefbaar Zeist was dat al eerder reden om de naam te veranderen in Pro ProZeist... en ook Leefbaar Soest overweegt een naamsverandering. Leefbaar Utrecht had op het hoogtepunt 14 zetels in de raad... maar daarvan is er nu onder de naam Stadspartij Leefbaar Utrecht nog maar één over. Het weer... Vanavond wisselend bewolkt en lokaal nog een enkele bui. Later vanavond droog en opklaringen. Morgen overwegend bewolkt en ook enkele buien. Het wordt dan 21 graden. Dit was... Zandvoort heeft het.